Mark Hokke met het NOS Journaal. Om half elf hadden meer kiezingen. In 2012 had op dat tijdstip 13% van de stemgerechtigden gestemd. Nu was dat 15%. Het uiteindelijke opkomstpercentage lag vier jaar geleden op bijna 75%. Tot 9 uur vanavond mogen bijna 13 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. Alle lijsttrekkers van de grootste partijen hebben dat inmiddels gedaan. ChristenUnie-leider Segers deed dat in het kleinste stembureau van Nederland... in een huiskamer in het Overijsselse dorp Marle. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie en EU-president Tusk... hebben hard uitgehaald naar Turkije. Ze zeggen solidair te zijn met Nederland in het Turks-Nederlandse conflict. Na de weigering van Nederland om de Turkse ministers van Buitenlandse Zaken en Familiezaken toe te laten, beschuldigde de Turkse president Erdogan de Nederlandse regering van nazisme en fascisme. Tusk zei in het Europees Parlement in het Nederlands dat Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd vernietigd en dat de stad nu een burgemeester heeft die in Marokko is geboren. Wie daar fascisme in ziet is los van de werkelijkheid, zei EU-president Tusk. Het roeiongeluk bij Hussen in Gelderland van zaterdag heeft een derde leven geëist. Een roeiboot met vijf inzittenden sloeg om op de Nederrijn. Twee roeiers werden daarna vermist. Hun lichamen werden diezelfde dag in de omgeving gevonden. De 49-jarige stuurman werd in kritieke toestand uit het water gehaald. Hij is nu in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, meldt Omroep Gelderland. In een onderzoek naar fraude in Helmond is een oud-ambtenaar van die gemeente gearresteerd. Hij wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschriften. Ook zijn vrouw, secretaris van de gemeente Leudal, is aangehouden. Zij wordt verdacht van witwassen. De oud-ambtenaar had een aantal hoge functies op het gemeentehuis in Helmond. Vermoedelijk heeft hij zeker 20.000 euro verduisterd. In december werd hij op staande voet ontslagen. Het weer rustig en droog met bewolking en zon.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 zero dat human soul. You're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. Tell her about it. Tell her everything you feel. Give her every reason to accept.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 Please tell us why you had to hide away for so long. So did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling. Dat ze me denken, wat ze willen, al die mannen didn't do opened up my arms would never reach in time from. I try and impart my wisdom, a combination of truth and fear. That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through. job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again the other side, on the other side.